van zonde en schande. In mijn hel van vroeging en smart. Denk ik aan jou die me hier deed. everybody. uit het verleden. Loop ik nu door een donkere straat. Word door mijn eigen zusters gemeden. Ik door mijn eigen broeders gehaald. feel